En daarom dienen ze een aantal moties in, bijvoorbeeld tegen de btw-verhoging op theaterkaartjes. Omdat de oppositiepartijen in de Senaat een meerderheid hebben, dreigt er een impasse tussen de Eerste en Tweede Kamer. Het Ierse parlement gaat akkoord met forse bezuinigingen die nodig zijn om miljarden uit het noodfonds te krijgen. In de eerste stemronde was er een krappe meerderheid die voor de begroting van 2011 stemde. Komend jaar bezuinigt de Ierse regering 6 miljard euro. De komende vier jaar wordt er in totaal 15 miljard bezuinigd. Bij TNT wordt weer gestaakt. Gisteravond legde het personeel voor de derde keer in de maand het werk neer. deze keer duurt de actie drie dagen. Het postbedrijf wil 11.000 banen schrappen, waarvan ruim 3.000 gedwongen ontslagen. De directie heeft nog aangeboden om het aantal gedwongen ontslagen met 300 te verminderen. Maar twee vakbonden vonden dat te mager. Bij de overstromingen in Colombia zijn meer dan 120 kaimannen ontsnapt uit een fokkerij. Het water stroomde het bedrijf binnen, waardoor de gevaarlijke reptielen konden wegkomen en nu zwemmen ze in een rivier. Vanwege de overstromingen in Colombia zijn opnieuw meer dan 500 mensen geëvacueerd en tot nu toe zijn 36 lichamen gevonden. Nog ongeveer 90 mensen worden vermist. De presidentsverkiezingen in Haiti gaan een tweede en beslissende ronde in. De strijd gaat volgende maand tussen Merlande Manigat en Jude Celestine. Manigat is de vrouw van een van de vorige presidenten van Haiti en Celestine is de kandidaat van de regeringspartij. De eerste ronde van de verkiezingen verliep eind november chaotisch, met fraude en geweld. Het is vanochtend bewolkt en nevelig en het eh, vrieslicht.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 The people that I love on their way. I'm wishing once again the world could always under the Christmas tree. Merry Christmas, Merry Christmas. Everybody around the world, wherever you may be, don't forget the under the Christmas